Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Ondanks een nieuwe demonstratiewet zijn gisteravond in Israël tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen premier Netanyahu. Omdat ze niet meer massaal bij elkaar mochten komen, hielden ze op honderden plekken verspreid over het land kleinere betogingen. De Amerikaanse president Trump voelt zich een stuk beter dan vrijdag... toen hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Dat laat hij weten in een videoboodschap op Twitter. Hij zegt dat hij zich vrijdag niet lekker voelde. Een dag eerder testte de president positief op het coronavirus. De komende dagen moet blijken of de behandeling die hij krijgt aanslaat, zei Trump. Hij bedankte het zorgpersoneel van het ziekenhuis en zei dat hij verwacht dat hij snel zijn verkiezingscampagne weer kan hervatten. De Britse autoriteiten zeggen dat er door een technische fout een vertraging is opgetreden in het doorgeven van nieuwe coronabesmettingen. Daardoor nou, kon het gebeuren dat er gisteren een recordaantal van zo'n 13.000 besmettingen werden gemeld. Bijna twee keer zoveel als het vorige dagrecord. In Iran is de Iraans-Franse antropoloog Fariba Adelka voorwaardelijk vrijgelaten. Ze zat sinds juli vorig jaar vast omdat ze de Iraanse staatsveiligheid in gevaar had gebracht. Maar wat ze precies zou hebben misdaan is nooit opgehelderd. In Egypte zijn 59 sarcofagen gepresenteerd. De houten doodskisten zijn zo'n 2500 jaar oud en goed bewaard gebleven. Ze werden in augustus gevonden in drie diepe schachten in de necropolis Saqqara... samen met tientallen grafbeelden. De afgelopen dagen zijn daar nog meer doodskisten ontdekt. Het weer... Vanochtend overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Vanmiddag blijft het vrijwel droog en breekt af en toe de zon door. Wel gaat het stevig waaien. Het wordt 15 graden. Maandag veel regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Je hebt wat vertraging door de werkzaamheden aan de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Het rijdt langzaam tussen afrit Egmond en knooppunt Kooimeer.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 Soms dans ik even met mezelf, want ik mis gewoon de helft. Was jij maar hier, ik ben zeker niet alleen. Toch kijk ik even om me heen, was jij maar hier. Van denk ik steeds was je vanavond maar hier geweest Want als ik kon kiezen zou je dit nu zien Was je op dit feest er vanavond bij geweest Ik vermaak me en het raakt me. Is iedereen in staat van euforie? Ik wil deze vreugde delen en mijn tranen van geluk die jij niet ziet. Soms praat ik even in mezelf, want ik mis gewoon de helft. Was jij maar hier, een zee van mensen om me heen. Toch is een deel van mij alleen. Was jij maar hier, ik steeds was je vanavond maar hier geweest. Want als ik kon kiezen zou je dit nu zien. Was je op dit feest er vanavond bij geweest. de storm, ze nog steeds. Er voor in gaan, naast je staan en zo de hele wereld aan. Ja, dat mis ik nog het meest. Vanavond denk ik steeds was je vanavond maar hier geweest. Want als ik kon kiezen zou je dit nu zien.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 Zoveel nieuws, zo stil is het op straat. Een elleboog was nooit zo beschaafd en er is veel meer raars, want... Ik bel mijn moeder met een trilling in de stem. Door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng. En ik denk aan... alles zorg om gezondheid en banen is nu alles zo belangrijk. Zit best wel even slikken, zit de helft inmiddels thuis, maar 17 miljoen mensen. neus in dezelfde richting komen we hieruit met 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde.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 competition. You only knew in five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. But your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. at the mall, standing at the payphone, about to make a call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about traveling to distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly, and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time. yeah. Yes, yes. Uh-huh. get you al vaker weggelopen. Soms terecht, maar soms niet nodig. De spanning is al om te snijden en dat gevoel wil ik niet meer. Zeg mij, hoe zijn wij hier gekomen? Het was een hele wilde nacht. Schreeuwend door de binnenstad. Maar... Je weet ik heb geleefd, ik heb heel veel fout gedaan, maar laat me niet gaan. Ik ben een jongen van de straat, als je mij achterlaat. Terug naar waar wij ooit begonnen en daar alleen maar over dromen. Zonder onweer, zonder donder, zonder alles wat miskeert. Maar ik spreek liever over morgen. Kan je niet zien dat ik spijt heb? Ik kom niet vooruit als ik je kwijt ben, dus laat mij niet gaan. Je weet, ik heb geleefd, ik heb heel veel fout gedaan, maar.